passenger Livingstone traveling to Newcastle, You Uranelli the flight immediate boarding please at gate D4. You will proceed to offload your luggage. Thank you. voor uw eh, en onze veiligheid laat uw eigendommen niet onbeheerd achter. Voor security reasons, keep a close watch on your personal belongings.